Mannik Sampersen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de fase van zware gevechten tegen Hamas in de Gazastrook bijna voorbij is. Volgens hem loopt het grondoffensief in de zuidelijke stad Rafah ten einde. Maar dat betekent niet dat de oorlog snel is afgelopen, zei de premier in een tv-interview. Als er straks minder militairen nodig zijn in Gaza... worden er volgens Netanyahu meer troepen ingezet aan de grens met Libanon. Daar zijn sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober... vrijwel dagelijks beschietingen door Hezbollah. De afgelopen tijd is het geweld daar toegenomen. In Zwitserland is het lichaam gevonden van een van de drie mensen... die vermist raakten na een aardverschuiving. De kans is klein dat de andere twee nog levend worden gevonden, zeggen de hulpdiensten. De aardverschuiving in het zuidoosten van het land ontstond na dagen van hevige regenval. Daardoor spoelde ook een stuk van de A13 weg... Die route wordt veel gebruikt door verkeer van en naar Italië. Het aantal doden na de aanvallen in de Russische Republiek Dagestan is verder opgelopen. De gouverneur van de regio meldt dat zeker 15 politiemensen, een priester en een beveiliger zijn gedood. Gewapende mannen openden afgelopen dag het vuur op twee kerken, een synagoge en een politiepost. De gouverneur zegt dat zes daders zijn gedood. De autoriteiten spreken van terroristische aanvallen... en hebben drie dagen van rouw afgekondigd. Het geweld is nog niet opgeëist. Bij de Hajj in Mekka zijn dit jaar ruim 1300 pelgrims om het leven gekomen... hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt. Met name de extreme hitte heeft veel levens geëist. Vooral onder gelovigen die via een clandestien reisbureau hadden geboekt... en niet terecht konden in ruimtes met airco...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 So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud, we're too young. partner wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then.